uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In verband met de harde wind langs de kust gaat de stormvloedkering in de Oosterschelde dicht. Rijkswaterstaat heeft besloten de schuiven om tien voor half elf te laten zakken. Het water dreigt te stijgen tot iets meer dan drie meter boven NAP. Dat is een hoogte die gevaarlijk is voor de dijken in het Oosterscheldegebied. De laatste keer dat de stormvloedkering dichtging was in december vorig jaar. De storm heeft tot nu toe niet voor veel overlast gezorgd. In Amsterdam kleurden straten wit door de hagel. Tussen Baren en Den Dolder rijden geen treinen door blikseminslag. Het is per direct verboden om te roken in alle cafés, ook in kleine cafés zonder personeel. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn besloten naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde dat de uitzondering die werd gemaakt voor kleine cafés onrechtmatig is. Van Rijn was al bezig met een algeheel rookverbod in de horeca per 1 januari volgend jaar. Maar dat wordt nu naar voren gehaald. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat het verbod actief handhaven. De man die gisteren in Canada op twee militairen inreed... werd in de gaten gehouden door de autoriteiten. Volgens de Canadese nieuwszender CBC was het paspoort van de man ingetrokken... omdat hij een geradicaliseerde moslim zou zijn... en terroristische plannen zou hebben. De man reed gisteren bij een winkelcentrum in de buurt van Montreal... met een auto op twee militairen in. Een van de twee bezweek later aan zijn verwondingen. De vanmiddag overleden Seth Gaikema wordt vooral geprezen als taalvirtuoos. Producent Joop van de Ende noemt hem uniek als vertaler. In opdracht van Van de Ende vertaalde hij musicals als Miss Saigon en Les Miserables. Collega cabaretier Freek de Jonge noemt hem geen begenadigd performer, maar wel een taalvirtuoos. Seth Gaikema overleed vanmiddag op 75-jarige leeftijd aan hartfalen. Het weer, buien met mogelijk onweer en hagel. Vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. De noordwestenwind is aan de kust krachtig tot stormachtig. Boven de Wadden mogelijk windkracht 9. Morgen neemt de wind geleidelijk af. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 We zijn begonnen met Wallflower van Priscilla en van het album A Good Day. En we gaan verder met Golden Leaves, hoe toepasselijk voor de herfst met, van Passenger. first begun. Teeth were white and our skin was young. Eyes as bright as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now, my dear, we are two golden leaves clinging desperately to winter trees. up here like a pair of thieves. While the sirens blare outside. What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and What's left to break when our hearts are broken But sometimes? Do you remember how this started out? So full of hope, but now we're filled with doubt. A dirty joke we used to laugh about. funny anymore. I fear I choke unless I spit it out. Still smell of smoke, although the fire's gone out. I can't live with you, but I die without. see when our eyes won't open. What's left to do when we've lost all hope and what's left to break when our hearts are broken? But sometimes. hurt. Loving can hurt Eh, tijdens het Urbexen gaat het natuurlijk ook allemaal om eh, de foto. En je komt ook nog wel eens in panden waar eh, het een beetje spookt. Vandaar Ghosts van Gabriella Aplin. zou het kunnen zeggen als een, eh, een fotoalbum. We gaan verder met Aretha Franklin, At A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away from love. Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again, I wake up every morning unsure of where I stand. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird has shown me that you can't run away. tear me down until I for the things I needed, baby. Morrissey, James en Jazzanova met Little Bird. Van het album Of All The Things. St. James, eh, in 1978 geboren, 10 januari. Amerikaanse zanger, eh, die mixt eh, onder andere jazz en hip hop een beetje door elkaar. Ehm, we gaan verder met Nora Jones met Don't Know Why. wish that I I don't know why I didn't call. I feel as empty as a drum. I don't know Equinox van John Coltrane. Eh, ja, Equinox is natuurlijk eh, het punt in het jaar waarin eh, de maan, zon en aarde in één rechte lijn staan.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 We gaan eruit met Stacey Kent, David Newton... People Will Say We're In Love. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En eh, graag tot de volgende keer. Fijne zondag. Don't please my folks too much. Don't laugh at my jokes too much.